Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisaties hebben het weer hartstikke druk. Het kabinet maakte gisteren bekend dat het wereldwijde reisadvies vanaf zaterdag wordt versoepeld. Sommige landen krijgen een geel kleurtje en dan kan je er ook gewoon voor vakantie naartoe. Op de site van de ANWB was het meteen weer hartstikke druk. Nou, al tijdens de persconferentie, die natuurlijk heel hoopvol was voor de Nederlandse vakantieganger... zagen wij dat het bezoek op onze site vertwaalfvoudigde. En daar leid ik uit af dat mensen heel veel zin hebben in vakantie. Het is nog niet helemaal zeker welke landen straks weer op geel springen. Maar dat maakt deze man niet uit. Hij heeft al geboekt. Normaal wordt het Turkije, maar dat is nog de link. Dus dat doen we niet. Nu wordt het? Canarische eilanden. Als een land tijdens je vakantie weer oranje wordt, moet je bij thuiskomst in quarantaine. Gebeurt het voor je vertrek, dan kan je de bol nog annuleren. Moet je natuurlijk wel bij een reisorganisatie hebben geboekt. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer mag de komende tijd gaan proberen om de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuw kabinet weer op gang te krijgen. Zij is door de Tweede Kamer aangewezen als informateur. Dat is degene die met alle partijen gaat praten om te kijken wie met wie wil regeren. En de oudste speler van de eredivisie plakt er nog een jaartje aan vast. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg van 38 had een aflopend contract, maar heeft dus bijgetekend. De afgelopen maanden was Stekelenburg weer eerste keeper bij Ajax... omdat André Onana nog steeds een dopingschorsing uitzit. En lange rijen bij Amerikaanse tankstations. Het is hamsterig geblazen, want veel pompen staan droog... door een hekaanval op een oliepijpleiding. Daardoor kunnen tankstations niet meer bevoorraad worden. Ook deze vrouw schrok zich een hoedje toen ze zag hoe druk het was. Unbelievable. When I was riding today, I thought that it was a catastrophe coming. I'm like, what's going on? I seen all these cars parked everywhere. And I was just like, OMG, I have to fill my tank up. Ja, want zonder benzine kan ze niet bij haar werk komen, zegt ze ook nog. En dat betekent dat er geen brood op de plank komt. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen begint de dag met zon. Later vallen er wel buien. En het wordt dan zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar...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 pijn in zijn buik. En hij heeft er een eh, liedje voor gemaakt. Vuur, Oeh, ah, Stomach Age, zo heet het nummer. Junior Wells dus. Tweede uur van het programma Grasduinen. Welkom terug. Leuk dat je, nog, eh, dat je aan het luisteren bent. Eh, tot 8 uur vanavond dus straks de mini-concertagenda... en de nieuwe plaat van John Baptiste, de bandleider van The Late Show... met Stephen Colbert. Super leuke lenteplaat. Straks meer dus. deze kwam ik tegen. Die heb ik zo lang niet gedraaid, dus dat vond ik leuk om, te, om nog een keer te draaien. 1988 met die twee hele grote hits. Funky Cold Medina en Wild Thing. En dit is van zijn uh, tweede album. Pimp Without a Caddy. Right there. Show you why. Yo, tell what it's all about, man. All that boring and things. How you got it going on and all that, huh? What it's all about. I'm a straight up hustler. Never grew up in a ghetto, though. Yet strapped with a get as the stiletto hoe. Some say that I grew up in a wild hood, not even knowing where I spent my childhood. The voice of panic hitting hard to make you hyper. The rhymes are pinpoint and aim is sharp like a sniper. Out the barrels, the hollow point comes a bullet. It triggers aim and yo, I ain't afraid to pull it. Cause in the city you never know what could come up. You turn your back at what's up, a sucker runs up. And then you're left in a standstill. Nine times out of ten, yo, it's killer be kill. Be So I sit back and I observe what goes on. So when a brother feels an hopes of carrying on. I let them know this ain't the time and place, but there will be a time and place that I'ma smoke his ass. Throw him so deep in the ground boy, you think he was grass. And when you wake up, apologize to your daddy. OG low boy, a pimp without a caddy. You know what I'm saying? Just an OG type brother. I want you to break it down and tell him about the days of young. Not a and I'm talking about it don't include girls. I pimp microphones and rock worlds. I've been a down since back in the day. Junior high school, I think it was in 78. Back in the days when lows was called insane. And I was fooling with my big cousin, Yo brain. Back then, you know a sucker wouldn't face me. Scared of catching the pointing tips of my Stacy Strolling the street with my sweet girl Jackie. Crease corduroys and starched up khakis. Back then, it was a style and it was ice. And everything you saw me in was that precise. I ain't never had a problem on any block. Cause if I did show, I got man he gets socked. Rolling my Schwinn, blazing up off fatty. Young lug boy, a pimp without a caddy. You know what I'm saying? Just a little rowdy. your life established. And when you're living like low, your life is lavish. Everything from a liver to a bathtub. The exotic women and different type of back rubs. The places I travel and things that I see. It's starting to get the picture how they starting to juice me. You can't compare me to one of pimp swim. Cause that's entirely a different type of living. Longevity's the key to my success not rolling around, making women undress. I am a player, patty action surveyor. Never heard about a headache, cause I use Bayer. So the women can come kiss the sugar daddy. OG low boy, I'm here without a caddy. You know what I'm saying? Turn the light N.O.G. for life. And that's what I have to be. Just like the homies stand in front and back of me. And when you see us, don't ask stupid questions. Are oh, we gangbanging? You know it's our profession. And serving sucker chicken skeets and good rhymes. Big buds, loose women, and good times. I don't hesitate to check a point second. Who thinks I'm soft just because I went and made a record? It's that very thought that got him all smoked out. By a brother named Tone who was smoked out. I nutted up and I know to do it on occasion. And engaging in 44 and 12 gauges. Most suckers link to be twice as hard. And when you see I've got 20,000 bodyguards, I came to battle with rhymes No, it near shabby. OG low boy, a pimp without a caddy. You know what I'm saying? straight up real. No matter where you from, laws of the street, pimping style. Special shout out to the West Trizza. Special shout out to my homies EPMG. Special shout out to Happy House and crew. 6.9 ZFN. you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broken a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up because because my rainforest cries. Everybody dies a little, and I just wanna dance tonight. And I just wanna dance tonight. Ah, uh, yeah. He my little baby Medusa, tipping the juice up. I go back and forth in an Uber, travel for two months. I'm the emptiest, hallelujah. Open my chest up, it's a rabbit inside my hat. Angel all dressed up, looking to bless up at the milk and the honey gates. I make money for money's sake. I've been writing a hundred days to the wretched out the earth and called it baby for nine. I know my shoulder blades are shattered wings to carry me home. I said, baby, come on. You know this flesh is only temporary, brittle as bone. Why don't you empty out your love for me, then chisel the stone? These are ten black commandments, a property loan. Cause every blade of grass on earth we don't actually own. I am the I am, says Sam, am I? The universe bleeds infinity. You got one life. Uh, yeah. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broke broken a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because, because when rain voice cries. Everybody dies a little. Everybody I just wanna dance tonight. I just wanna dance tonight you think you love me, then bury me when the sun up. Faded with the homie, he purling another blunt up. Talking to Muhammad like niggas don't really trust us. Dying on stolen land for a dollar like that ain't fucked up. It's fuck they money. I'ma say it every song Into the revolution coming. All the feds start running. Fuck a goodwill hunting. This is brand new murder. Revolutionary suicide, then close the curtain. You ain't seen death. I can hear the blood on the moon. These niggas put a flag upon it, all they do is consume. Only animal to ravage everything in its path. They turned a natural resource into a bundle of cash. Made the world anti black, then divided the class. Now the rich niggas is rich niggas with showbread, really. Bitch niggas with big figures, some cokeheads. These bitches is cokeheads, man. Uh, Fuck a billionaire. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you open it up? How you make excuses for billionaires you broken a bus. Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because, because we're in voice Everybody dies a little. Everybody dies a little. I just wanna dance tonight. I just wanna dance tonight. Lisa Roger hoorde met het nummer Disco. En eh, daarvoor hadden we No Name, de formatie No Name met Rainforest. Met een hele abrupt einde. Die zag ik even niet aankomen. Eh, en daarvoor is dus, eh, Tone Lock met Pimp Without a Caddy. Ehm, ik vertelde het net al uit in 1988 een wereldhit met I'm on Fire. En daar gebruikte hij een sampletje voor. En dat sampletje had hij van het echtpaar Rufus en Chaka Khan. En die ga ik nu draaien. You Got The Love. fantastische plaat. Het zou zo uit de film van uh, Guy Richards eh, kunnen komen. Zowel qua muziek als eh, de naam van de artiest, namelijk Acid Pauli. Vind ik echt een fantastische naam. Eh, je kent hem wel toch, van Lockstock en uh, Two Smoking Bells. Uh, ehm, nummer komt trouwens ook echt uit een eh, film dan uit Duitsland. Het waar eenmaal Indianerland, is uit 2017. En dat is een Duitse coming-of-age film. Daarvoor de DJ Cam Quartet met Cantaloupe Island. En we begonnen met Rufus en Chaka Khan, You Got The Love. Met het sampletje van I'm On Fire van Tone Lock. Oké, tijd voor de mini-concertagenda. Het is half acht, net iets over half acht. Laten we beginnen in Haarlem. allemaal Nederlandse bands in het patronaat. 3 23 oktober Jungle Benight. Eh, 30 oktober My Baby. En 27-12. En volgens mij spelen zij een, eh, een thuiswedstrijd. Ryland en de Bombardiers. Volgens mij komen ze uit Haarlem. Ehm, dat dus 27 eh, december. Dan nog in de Philharmonie in Haarlem. De bandleider en de BBC-presentator en pianist Jules Holland... met als gast de zanger van de Fine Young Cannibals en Roland Gift. 9 maart 2020, volgend jaar dus. Paradiso, Amsterdam. Zoals gezegd, José González. 7 november treedt hij daar op. Verder Benny Sinks, Nederlands trots eh, in het buitenland. En hopelijk gaat hij het ook wat beter doen hier in het eh, binnenland. 20 oktober. En verder op 5 oktober hip-hop legende Mos Def. Dan in de Melkweg, 18 februari. Eh, Thank God It's Donna. om deze klassiekers tot leven te brengen heeft Gardinor voor de gelegenheid een orkest samengesteld... en de immens talentvolle zangeres Caroline Dijkhuizen gevraagd... om de geest van Donna Summer te doen herleven met Thank God It's Donna. Ik kijk zo nog even voor je na of het 18 februari is. Dat lijkt me laat, maar oké, het zou kunnen. Dat is in de Melkweg, 19 februari. Nou, dat zal het wel kloppen, denk ik. Will and the People en 15 april... Nee, dat kan dus niet. 15 april 2022, Joe Satriani, de gita gitaarvirtuoos... Eh, eh, in de Melkweg. En verder kwam net nog binnen Krakersmaak eh, op het Amsterdam Dance eh, Event. 16 oktober zullen zij een live optreden geven. Voor zover de mini-concertagenda. Ik hoop dat er iets voor je tussen zat. Ehm, we gaan verder met Stevie Wonder. If you really love me. you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First, the feeling's alright, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say. 106.9 ZFM Life's like a roller coaster. It's like I'm stuck in the middle of an ocean looking for you. I don't know what to do. Life's like a roller coaster. It goes fast, then it goes slower. a game. I had a good run, but now I got bills to pay. Love like a Thank you. a bird's eye sight. Retrace my steps with every step I get further, yet I can't escape. Now, don't hesitate now, to kick your bad habits. Go out and grab it, son, till the morning comes. repetition. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. nog even voor je bekeken. In de Melkweg. Thank God it's Donna. Maar het klopt wel, 18 februari 2022. Het is namelijk verschoven. En dan komt dus de Nederlandse formatie eh, Gardinor met uh, zangeres Carolina Duikenhuizen. En ik heb uh, net even bekeken op de, op de website van thankgodisdonna.com. En ze lijkt er nog eens een keer sprekend op ook. Dus dat wordt wel een feestje. Uh, 18 februari in de Melkweg. in het eerste uur zei ik het al, Queen ga ik draaien. Dat past normaliter niet echt in het programma Grasduinen. Maar wel met dit nummer. en ik vind het ook echt heel leuk om te draaien. Van hun album Hot Space, je hoort Cool Cat. Eh, zo eh, noemde Winston Churchill eh, zijn depressies. En Alle Parks heeft daar dus een nummer over geschreven... om iedereen die leidt aan een depressie een hart onder de riem te steken. 9 december is het te zien in de Paradiso. En daarvoor dus Queen met Cool Get. Ja. Hoe virtuoos kan je zijn, toch? Van alle markten thuis. Queen... Eh, nu, zoals aangekondigd, John Baptiste, eh, de, zijn nieuwe plaat. Virtuoos op eh, meerdere instrumenten, waarbij piano dan wel zijn voorkeur heeft. Speelde met alle grootheden, onder andere Prince, Stevie Wonder en Ed Sheeran. En is bandleider bij de Late Night Show van Stephen Colbert. Zijn nieuwe album is dus net uit. Het is dus wezenlijk wezen eigenlijk een protestplaat, want het is opgenomen tijdens de Black Lives Matter en eh, tijdens de pandemie. Maar dan is het echt een hele opgewekte en vitale plaat geworden. En alle stijlen komen ook nog eens aan bod, zou je kunnen zeggen. Van Ray Charles tot D'Angelo en van Soul Jazz, van Soul Jazz, Funk eh, en Hip-Hop. 100 jaar zwarte muziek dus in nog geen 40 minuten. Maar zoals gezegd, heel energiek. Dus uh, absoluut het beluisteren waard. En zeker ook nog eens keer tijdens de barbecue. Want het is heel vrolijk en heel zomers. Je hoort hem hier. John Baptiste, Adelhood. Eh, samen met de Hot Eight Brass Band. I can't fake the funk. Talking to my more than once a month. Flip flopping in my sleep all night. I need to know if we can make get loose. zalige lenteplaat. John Baptiste, eh, ehm, het nieuwe album We Are. We gaan eruit voor eh, de klok van 8 uur. Hartelijk dank eh, voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. Oh nee, volgende week ben ik er niet.